12 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Turkije heeft een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel vorig jaar naar Nederland uitgezet. Dat heeft hem daarna aan België overgedragen, zegt de Turkse president Erdogan. Het gaat om Ibrahim el-Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Zaventem. Volgens Erdogan kreeg België bericht dat hij een jihadist was, maar werd hij vrijgelaten omdat de Belgen dat niet konden bewijzen. Bakrawi werd opgepakt bij de Syrische grens. Hij zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet. De aanslagen in Brussel waren eigenlijk gepland voor paasmaandag... maar zijn door de daders vervroegd vanwege de arrestatie van Salah Abdeslam, meldt de VTM. De terroristen zouden in paniek zijn geraakt toen ze hoorden dat Abdeslam mogelijk met de politie wilde praten. Hulporganisatie Save the Children stopt meteen met alle hulp op Lesbos en andere Griekse eilanden. Het gebeurt uit protest tegen het vastzetten van vluchtelingen in detentiecentra. Artsen zonder grenzen trok zich vanochtend om diezelfde reden terug, net als VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In Jemen zijn afspraken gemaakt over een nieuwe wapenstilstand. De regeringstroepen en de Houthi-rebellen willen op 10 april de wapens neerleggen. Een week later beginnen in Kuwait vredesbesprekingen. Een eerdere wapenstilstand was geen succes. Omwonenden van chemiebedrijf Dupont in Dordrecht hebben jarenlang een giftige stof ingeademd. Toch zijn de risico's voor de gezondheid beperkt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport dat is gelezen door RTV Rijnmond. De stof werd gebruikt bij het maken van teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. Het RIVM wil extra onderzoek doen. Volkswagen roept wereldwijd 177.000 Passats terug. Mogelijk is een stekker niet goed aangesloten en kan de motor uitvallen. Het gaat om auto's uit 2014 en 2015.